Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Minister De Jager van Financiën heeft in Berlijn gesproken met onder andere zijn Duitse en Finse collega's. Het gesprek zou gaan over het onderpand dat Finland eist voordat het akkoord gaat met nieuwe noodleningen voor Griekenland. Maar dat is maar even aan de orde geweest, zei De Jager. Het ging vooral over de zorgen die de eurolanden hebben over de bezuinigingen waaraan Griekenland moet voldoen. Premier Rutte betreurt de onduidelijkheid die is ontstaan over de Kunduz-missie. Hij heeft nog eens verzekerd dat het gaat om een politietrainingsmissie. In een brief reageerde hij op vragen uit de Kamer over de uitspraak van minister Hille dat de missie vooral militair is. Maar volgens Rutte krijgen de door Nederlanders opgeleide Afghaanse agenten alleen civiele taken, zoals geëist door GroenLinks en de ChristenUnie. Bij een grote politieactie tegen hennepteelt zijn 91 mensen opgepakt en drugs met een straatwaarde van bijna 3 miljoen euro in beslag genomen. Bij 130 huiszoekingen in het hele land werden tienduizenden hennepplanten en stekjes ontdekt. Daarnaast is beslag gelegd op onder meer vuurwapens, auto's, motoren, huizen en bedrijfspanden. Bij de Libische woestijnstad Beni Walid zijn de onderhandelingen hervat over overgave van de Gaddafi-getrouwen. Een van hun eisen zou zijn dat strijders van het nieuwe bewind de stad rustig en niet triomfantelijk binnentrekken. In Libië zijn nog maar enkele plaatsen in handen van aanhangers van het oude regime. Als die zich niet binnen een week overgeven wordt er militair ingegrepen. Het Nederlands elftal heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland met 2-0 gewonnen. In Helsinki scoorde Kevin Strootman in de 29e minuut op aangeven van Wesley Sneijder. Ver in de blessuretijd scoorde invaller Luc de Jong de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning kan Nederland de eerste plaats in groep E bijna niet meer ontgaan. Het weer bewolkt, tijdens buien mogelijk zware windstoten. Vannacht af en toe een bui en minima rond 12 graden. Morgen vooral in de ochtend buiig, in de middag ook af en toe zon.